De reddingsbrigade wist haar te reanimeren, maar ze is later in het ziekenhuis toch overleden. Een Duitse man die ook uit het water werd gehaald ligt gewond in een ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Het noordelijk deel van goede overflakkee heeft vandaag uren zonder stroom gezeten. Vanmiddag viel op het hele Zuid-Hollandse eiland de stroom uit... nadat een hoogspanningsmast omver was gereden. 30.000 huishoudens en bedrijven kwamen zonder stroom te zitten. Rond vijf uur leken de meeste problemen opgelost, maar netbeheerder Stedin had veel moeite om de elektriciteitsvoorziening in de gemeente Goede Reden te herstellen.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 Vegelin van Klaarbergen stelde vorig jaar in het tv-programma Andere Tijden dat Valk het brein was achter de koep van Desi Bouterse in 1980. In december 1982 vermoordde het toenmalige regime van legerleider Bouterse 15 politieke tegenstanders. Bouterse heeft alleen politieke verantwoordelijkheid erkend. Het verzoek om de Nederlanders te horen komt van de advocaat van Bouterse, de hoofdverdachte in de zaak. Of de Nederlanders ook daadwerkelijk zullen getuigen is onzeker. Ze zijn niet verplicht om naar Suriname af te reizen. De Nederlandse spoorwegen verkopen spoorbedrijf Structon. Het eh, bedrijf wordt voor ruim 168 miljoen overgenomen door ingenieursbureau Oranjewoud. Dat bureau is gespecialiseerd in grote infrastructuurprojecten. Structon blijft als zelfstandig bedrijf werken en er vallen geen ontslagen. Zo is door de betrokken partijen afgesproken. Bij Structon werken zo'n 6000 mensen. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van 1,4 miljard euro. Het wangedrag van de spelers van het Franse nationale elftal tijdens het WK